De schok van 7 op de schaal van Richter trof het gebied ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Volgens media en ooggetuigen zijn gebouwen ingestort, waaronder een ziekenhuis. Mensen vlogen in paniek de straat op en in het puin wordt gezocht naar overlevenden. Het is moeilijk contact te krijgen met het getroffen gebied. De stroom is uitgevallen en het is donker. Ook de Haitiaanse ambassadeur in de Verenigde Staten weet weinig over de toestand in zijn land. Hij vroeg op CNN de Amerikaanse regering om hulp. President Obama zei in een verklaring de situatie op de voet te volgen en dat zijn land klaarstaat om de Haitianen te helpen. De eerste aardbeving op Haiti werd gevolgd door enkele lichtere naschokken. Er is een voorwaarschuwing voor een tsunami uitgevaardigd voor Haiti en de aangrenzende Dominicaanse Republiek en voor Cuba en de Bahama's. Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een beruchte drugsbaron opgepakt. El Teo, zoals zijn bijnaam luidt, wordt verantwoordelijk gehouden voor tal van moorden in het noorden van Mexico. De drugsbaas was vooral actief in de stad Tijuana, het centrum van de drugsoorlog in Mexico. El Teo en zijn mannen staan bekend om hun gruwelijke moordpraktijken. Rivalen worden uit de weg geruimd door ze in grote tonnen te stoppen en vervolgens bijtende chemicaliën over hen heen te gieten. Het rapport van de commissie Davids over de Nederlandse steun aan de inval in Irak heeft geleid tot een harde aanvaring tussen regeringspartij PvdA en premier Balkenende. In een eerste reactie nam Balkenende op een aantal kernpunten afstand van het kritische rapport. De PvdA eist nog deze week een nieuwe verklaring waarin Balkenende recht doet aan het verontrustende rapport, zegt fractieleider Hamer. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog.